Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als de situatie in Oost-Oekraïne verder verslechtert... wil de G7 de sancties tegen Rusland verlengen en verscherpen. Dat is bekend geworden na afloop van de topontmoeting... tussen de zeven wereldleiders in Duitsland. Het Westen beschuldigt Rusland ervan dat het de strijd van de separatisten militair ondersteunt. Om die reden is Rusland uit de G8 gezet. Rusland verwerpt de kritiek en zegt dat het Westen juist meer druk moet uitoefenen op de Oekraïense regering. De Europese Unie moet deze maand beslissen of de sancties tegen Rusland worden verlengd. Volgens voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk komt daar een unaniem besluit over. De rechtbank in Rotterdam heeft een Syriëganger veroordeeld tot vier jaar cel. Het is een 22-jarige Delftenaar van Somalische afkomst. Na terugkomst uit Syrië bereidde hij een gewapende overval voor... om aan geld te komen voor de internationale jihad. Door een undercover-operatie van de AIVD liep hij tegen de lamp. Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk... maar de rechter maakte daar vier jaar onvoorwaardelijk van. Oscar Pistorius komt in augustus voorwaardelijk vrij, melden diverse bronnen. De gehandicapte atleet heeft dan tien maanden vastgezeten... voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. De BBC meldt dat de gevangenis een positief advies heeft gegeven... over de vervroegde vrijlating. Pistorius werd in oktober veroordeeld tot vijf jaar cel voor dood door schuld. Er loopt nog een hoger beroep omdat de aanklager hem veroordeeld wil hebben voor moord. Op Schiphol hebben chauffeurs van een parkeerbedrijf privéritten gemaakt met auto's van klanten. Het tv-programma De Groeten van Max heeft gefilmd hoe een chauffeur naar een voetbalwedstrijd reed. Het gaat om een zogeheten valet bedrijf. Reizigers geven op Schiphol hun autosleutels af bij een chauffeur die de auto vervolgens parkeert. Ook op internet schrijven mensen dat er lange ritten met hun auto zijn gemaakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, maar de kans op regen is heel klein. Het wordt dan 14 tot 16 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.